Renate Kok met het NOS Journaal. Er moet een speciale commissie komen die gaat zorgen voor eerlijke en vrije verkiezingen in Syrië. Dat hebben de leiders van Turkije, Rusland, Duitsland en Frankrijk besloten tijdens een speciaal overleg in Istanbul. Aan het overleg deden geen Syrische partijen mee. Bedoeling is dat de speciale commissie, waarin zowel leden van de oppositie als van de regering van president Assad plaatsnemen, ook een nieuwe grondwet voor Syrië ontwerpt. De Duitse bondskanselier Merkel toonde zich na afloop van de top tevreden. Volgens haar was zo'n stap nodig om duidelijk te maken... dat het conflict in Syrië niet militair kan worden opgelost. Bij het stadion van de Britse voetbalclub Leicester City is een helikopter gecrashed. Volgens Britse media gaat het om de helikopter van de eigenaar van de club, een Thaise miljardair. Het is onduidelijk of hij aan boord was op het moment van het ongeluk. Volgens een ooggetuige crashte de helikopter enkele seconden na het opstijgen vanaf de parkeerplaats. Bij een schietpartij in de synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Onder de naar verluid twaalf gewonden zouden vier politieagenten zijn. De vermoedelijke schutter is aangehouden. De Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions... zegt dat de dader wordt vervolgd voor onder meer een hate crime. Een misdrijf gebaseerd op racistische vooroordelen en discriminatie. Hij kan volgens Sessions de doodstraf krijgen. Honderden gemeenten doen vannacht weer mee aan de Nacht van de Nacht. De lichten van gebouwen en ook de reclameverlichting zijn uitgeschakeld. De actie wordt gesteund door ruim 600 maatschappelijke organisaties, clubs en bedrijven... die speciale evenementen in het donker organiseerden. Met die jaarlijkse actie probeert de organisatie lichtvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen... en aandacht te vragen voor energiebesparing. Het weer opklaringen en op steeds meer plaatsen is het droog. Vannacht wordt het koud, 3 graden is het aan zee...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 no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say. First to Tiffany. She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, Well, that's the one thing we got.